Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er staan weer meer huizen te koop. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Afgelopen maand stonden zo'n 25.000 huizen te koop bij makelaars die bij deze vereniging zitten. Ruim 7.500 meer dan een jaar eerder. Toch kun je niet meteen losgaan op Funda. De prijzen blijven toch nog stijgen. We dachten eigenlijk vorig kwartaal van misschien komt er nu wel een omslag. Nou, die is er eigenlijk niet gekomen. Ze stijgen minder hard. Nou, dat is niet zo raar, want ze stegen met 20%. Dat was wel idioot. Eh, maar ze stijgen nog steeds met een, een dikke 10% afgelopen kwartaal. Dus ja, wat dat betreft eh, nog steeds een markt die niet helemaal ontspannen is. Volgens de NVM wordt op zo'n 80% van de woningen nog steeds overboden. De universiteit in Kharkov in Oekraïne is volgens president Zelensky vernietigd door een Russische raketaanval. In een video zegt hij dat het hoofdgebouw, de collegezalen, het universiteitsmuseum en de wetenschappelijke bibliotheek zijn geraakt. In de rechtbank in Zwolle is de eerste zitting aan de gang in de zaak rond de schietpartij in de McDonald's. Eind maart werden twee broers daar doodgeschoten. Een hoop mensen die zaten te eten zagen het gebeuren. Er zit een man van 32 vast voor die schietpartij. Het is nog maar de vraag of Rafael Nadal morgen op de baan staat in de halve finale van Wimbledon. Gisteren raakte hij in de kwartfinale geblesseerd, maar gaf niet op. Ook niet toen zijn familie het niet meer kon aanzien, vertelt commentator Marcella Mesker. Als je naar zijn box keek, daar zat zijn hele familie, nou zijn vader en zijn zus, die eh, eh, gaven aan met hun handen, uh, maakten zo'n gebaar van opgeven jongen, opgeven. Dit is niet goed voor je, denk aan je carrière. Maar Nadal keek niet meer en ging door. Hij won uiteindelijk in vijf sets na meer dan vier uur spelen. Nadal wil nu eerst zijn spierblessure laten onderzoeken. Pas daarna besluit hij of hij morgen in actie komt tegen de Australiër Nick Kyrgios. Het weer wordt zo overal droog. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen een tikkeltje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 25 kilometer file. Rond de 10 minuten oponthoud voor de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum zo'n 10 minuten oponthoud... en een klein kwartier voor de A10 de ring Amsterdam-Noord... tussen Afrit Volendam en de Koentunnel 7 kilometer langzaam rijden.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 italiano vero con ese guaso y nos decimos adiós. otra vez. Esto otra vez, esto otra vez. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.